uur. Manik met het NOS Journaal. Bij de presidentsverkiezingen in Ecuador is waarschijnlijk een tweede ronde nodig. Ruim de helft van de stemmen is nu geteld. Op basis daarvan heeft de linkse kandidaat González de meeste stemmen gekregen... gevolgd door de centrumrechtse zakenman Noboa. De tweede ronde is in oktober. De verkiezingen in Ecuador stonden vooral in het teken van de aanpak van corruptie en criminaliteit... Begin deze maand werd presidentskandidaat Bia Bicencio doodgeschoten. De moord is opgeëist door een bende. Pieter Omtzigt gaat met een eigen partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. De partij heet Nieuw Sociaal Contract. Omzicht heeft nog geen kandidatenlijst. Hij zegt in Dagblad Tubantia daarover met mensen in gesprek te zijn. Hij heeft wel een verkiezingsprogramma. Daarin staat onder meer dat hij een ander kiesstelsel wil... en ook wil hij iets doen aan het woningtekort. Omtzigt zit sinds zijn vertrek uit het CDA in 2021 als eenmansfractie in de Kamer. Volgens de peilingen kan hij rekenen op een groot aantal zetels. Omtzigt zegt dat hij geen premier wil worden. Nakomelingen van een Britse premier uit de 19e eeuw gaan deze week in Guyana excuses aanbieden voor het slavernijverleden van hun familie. Dat melden Britse media. De familie Gladstone verdiende veel geld aan plantages in het Caribisch gebied en slaafgemaakten die daar voor hen moesten werken. Een van de nakomelingen spreekt van misdaden tegen de menselijkheid. De Oekraïnse president Zelensky zal vanochtend in Denemarken het parlement toespreken. Ook heeft hij een ontmoeting met koningin Margrethe. Zelensky kwam gisteren aan in Denemarken en daar werd bekend dat het land 19 F-16's aan Oekraïne zal leveren. De bedoeling is dat rond de jaarwisseling de eerste zes toestellen naar Kiev gaan.